Zo zou de man betrokken zijn geweest bij bomaanslagen in de Moskouse metro. De dood van de Georgiër heeft geleid tot spanningen tussen Duitsland en Rusland. Vorige week zette Duitsland twee Russische diplomaten het land uit... omdat zij onvoldoende zouden meewerken aan het moordonderzoek. Rusland ontkent alle betrokkenheid. De Amerikaanse voetbalster Megan Rapinoe is door Sportblad Sports Illustrated... uitgeroepen tot sportpersoonlijkheid van het jaar. Ze is de vierde vrouw in 66 jaar die de prestigieuze titel krijgt. Volgens de jury beoefende Rapinoe een wereldsport op een wereldtoneel... terwijl ze werd aangevallen door een wereldleider... Het blad doelt ermee op de ruzie die ze had met de Amerikaanse president Trump tijdens het WK voetbal. Rapinoe zei toen dat ze niet van plan was naar het Witte Huis te komen voor een eventuele huldiging, omdat ze het oneens is met het beleid van Trump. Rusland en Oekraïne gaan de situatie in het oosten van Oekraïne stabiliseren. Dat moet voor het einde van het jaar leiden tot een volledige staakt het vuren in het gebied. De afspraken zijn gemaakt tijdens een bijeenkomst in Normandië... waarbij ook Frankrijk en Duitsland aanwezig waren. Het was voor de Oekraïense president Zelensky de eerste keer dat hij de Russische president Poetin ontmoette. Bij het aantreden van Zelensky in mei dit jaar beloofde hij de oorlog in Oost-Oekraïne te beëindigen. Het FBI-onderzoek naar de banden tussen Trumps verkiezingscampagne en Rusland in 2016 was gerechtvaardigd en had geen politieke motieven. Dat concludeert een interne waakhond van het ministerie van Justitie. President Trump noemde het onderzoek altijd een heksenjacht. Het weer verspreidt vallen er nog buien, maar vannacht is het op de meeste plaatsen droog en klaart het op. Landinwaarts kan de temperatuur tot dicht bij het vriespunt dalen. Morgen eerst droog en zonnige periode, later meer bewolking en weer kans op regen. Het wordt dan een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met nu de nacht. left us without light. These shadows we know, they linger in your eyes tonight. Let's leave them behind. We have this time here together. Can't let the world turn our dreams into embers. fun. Remember when we laughed? It's been so crazy. Now, as I look back, all those feelings that we always had in love, we need so much. We have this time here together. Can't let the world turn our dreams into embers. Let's reignite our hearts tonight. Make this time to remember. work done though, but I got worked out. Till next time, guys. Coming in the bedroom. I didn't get much work done though, but I got worked out. Till next time, guys. liegt im Fieber. Ich zieh durch die Kneipe, die Luft ist so heiß. Und ich fange ein Lächeln auf aus der Menge. Und ich sehe ganz kurz ein Gesicht, das ist schön, das ist wild, das ist fremd. Und das Fieber brennt. en stuur je allemaal fijne dagen en...